Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een stichting die dieren houdt in Zuid-Holland moet op alle plekken de deuren dicht houden. Volgens de inspectie worden de schapen, koeien en varkens slecht behandeld. Er was geen schoon drinkwater en de dieren konden nergens veilig liggen. Wat we zien tijdens inspecties zijn kreupele dieren, huisvesting dat niet op orde is. We hebben ook dode dieren gezien, dat kan echt niet. Het moet hier stoppen. De maat is nu vol. En het mooie is dat we nu op basis van nieuwe wetgeving ook een bedrijf kunnen sluiten op basis van dierenwelzijn. De eigenaar heeft twee weken de tijd om te zoeken naar een betere plek voor de dieren. Bij een explosie in een waterkrachtcentrale in Italië zijn minstens drie doden gevallen. Meerdere mensen zijn gewond en er zijn vier vermisten. Na de explosie, 40 meter onder de grond, brak er ook brand uit. Dat maakt de zoektocht super moeilijk, zegt correspondent Helene Daans. Het is daar donker, overal liggen brokstukken, verwrongen staal. Eh, het is duidelijk dat dit al heel lang geen reddingsactie meer is. Het is duidelijk een bergingsactie om die vier lichaam, lichamen te zoeken, maar, maar het is wel een hele moeilijke. Wat er misging in die waterkrachtcentrale in Italië is nog niet duidelijk. Maar er werd wel voor het eerst getest na groot onderhoud Mogelijk heeft het daar iets mee te maken. En de grootste NAVO-oefening sinds de Koude Oorlog is nu bezig in een klein dorpje in Overijssel. In Olst waren militairen vanochtend al vroeg bezig om een tijdelijke brug over de rivier de IJssel te bouwen. Het laatste deel werd een paar uur geleden geplaatst. Onze commandant der strijdkrachten stond er trots naar te kijken. Mooi voor de mannen en vrouwen dat we dit nu niet alleen als bouw van een brug doen, maar geïntegreerd in een totale grote oefening. Steadfast Defender. Want nu zijn ze gewoon een onderdeel van een oefening die aan de rust moet laten zien dat we uiteindelijk er klaar voor zijn. De komende dagen gaat die oefening verder in onder meer Duitsland, Polen en Slowakije. Het weer nog een prima lentedag vandaag. Droog en af en toe wat wolken, maar vooral aan de kust volop zon. Het wordt 12 tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nauwelijks vertraging momenteel op de Noord-Hollandse wegen.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 Como sufría por ella, que está en su muerte la fue llamando. Ay, ay, ay, ay, ay. the a la casita sola con sus perdidas de par Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma. Que todavía la espero a que crecer la desdichara. vorige aflevering draaide ik songs met vogels in de titel. Vandaag neem ik een enkele vogel bij de snavel en dat is de duif. Harry Belafonte begon met een song die we allemaal kennen. Dat geldt ook voor Connie Francis en in veel mindere mate voor Roger Whittaker. porque sind haben müde sind. als ob nur die Dummheit sieht. Und es zwischen unseren Herzen keine Brücken gibt. Nur noch Feuer überall. Und es weht ein kalter Wind. Man könnte glauben, dass die weißen Tauben müde sind ihre Flügel längst gebrochen sind. Die Blok vertolken een song uit Ja Zuster Nee Zuster. Siska Peters houdt het bij een witte duif. En Nick en Simon bezingen een Spaanse duif. Douw niet zo duifies, drink niet zo duifies. Iedereen komt aan de beurt. Niet in mijn oren pikken, het zijn zulke domme rikken. Oh, wat ben jij mooi gekleurd. Duifies, duifies, kom maar bij Gerritje. Zal je niet vechten om één zo'n erretje? Duifies, duifies, wat zijn ze mak. Zeventien duifies bovenop het dak. zo duivies. Iedereen krijgt hier toch zat. Pas op mijn nieuwe sokken en niet zo brokken. Jij hebt al zoveel gehad. Duivies, duivies, kom maar bij ons. Wat een mooie veertjes, wat een lekker dans. Duivies, duivies, wat zijn ze mak. Zeventien duivies bovenop het dak. Made in Holland. Een rietje in de ranja, dik boter op de koek. Ik speelde met mijn vlechten bij oma op bezoek. Ze zei het zijn kleine dingen, ik zag haar grijze haar. Al is de tijd nu anders, ze zijn nog altijd waar. Eén witte duif brengt geen Holland. op Een vakantie naar het Spaanse land geboekt. Maar er wonen zoveel mensen, toch blijf ik altijd wensen dat ik jou daar tegenkom. Op een morgen als ik om mijn huisje struik zit een mooie witte vogel in mijn tuin. Ik doe een briefje om haar niet, maar toch hoop je dat het ooit We verlaten ons land en gaan naar Latijns-Amerika met bijdragen van Aventura, Duelo en Los Palmeros. Hoewel ik nooit van deze acts gehoord heb, klinken de songs vrolijk en aangenaam. I've come for you, my love. is een programma boordevol afwisseling. Triple Play. Triple Play. is een bekende formatie uit het verleden en met Wings of a Dove leveren ze hun bijdrage. Mireille Mathieu doet hetzelfde met La Paloma Adieu, evenals folkzanger Tom Paxton met My Ladies A Wild Flying Dove. waar de nostalgie van afdruipt. foolish. Some ladies are gay. Some ladies are calmly. Some live while they may. My lady's a oh, wild flying dove. My lady whispers each evening She's mine, mine, mine She likes pretty pictures She loves singing birds She'll watch them for hours But I see only her My lady's a wild flying dove My lady is wine She whispers each evening mine, mine, mine. She tells me she's learning how full her cup can be. She asks me to help her but I know she's teaching me My lady's a wild flying dove My lady is wine She whispers each evening She's mine My lady's a wild flying dove My lady is mine She whispers each evening Zucker levert zijn bijdrage, die Tauben sind müde. song is gebaseerd op het Bijbelse verhaal de Ark van Noach. Na 40 dagen op drift te zijn geweest op de overstroomde aarde stuurde Noach een duif uit om erachter te komen of het water uit het land was opgedroogd. Na een paar pogingen kwam de duif terug met een olijfblad in zijn bek, zodat Noach wist dat het water zich uit de aarde begon terug te trekken. Furlin Husky. On the wings of the snow troubles surround us. When evils come, the body grows weak.